9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Het lijkt erop dat de motor van het voertuig afsloeg, waarna de bus achterwaarts een heuvel afrolde. De remmen werkten ook niet meer, waarna de bus een motorrijder raakte en over de kop sloeg. In het voertuig zaten meer dan 40 binnenlandse toeristen. Volgens de politie zijn ook nog 16 passagiers gewond geraakt, van wie sommigen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Op het Malieveld in Den Haag is vandaag betoogd tegen de Turkse inval in Afrin in het noordwesten van Syrië. Volgens de organisatie waren er enkele duizenden mensen op de been. Volgens de politie duizend. De betoging verliep rustig. Eerder vandaag werd bekend dat Koerden in het strijdgebied bij Afrin een Turkse helikopter uit de lucht hebben geschoten. Er zouden twee doden zijn. President Erdogan heeft gezegd dat de verantwoordelijken een hoge prijs zullen betalen. De Noord-Ierse politicus Gary Adams van Sinn Féin heeft het partijleiderschap overgedragen aan Mary Lou MacDonald. Die was al sinds 2009 lid van het partijbestuur. Adams speelde een belangrijke rol in het vredesoverleg in Noord-Ierland dat in 1998 leidde tot de Goede Vrijdagakkoorden. Voor MacDonald in de partijleiding kwam zat ze voor Sinn Féin jarenlang in het Europees parlement. Twee carnavalsgangers hebben de politie gisteren extra werk bezorgd. Op de A27 bij Nieuwegein belden automobilisten 112 toen ze een man in een auto zagen met, zo dachten zij, een vuurwapen in zijn hand. De politie zette de auto bij Werkendam aan de kant en ontdekte inderdaad een wapen. Het bleek nep te zijn. Op dat moment werd ook duidelijk dat de twee mannen in de auto op weg waren naar het zuiden en dat het nepwapen bij hun carnavalsuitdossing hoorde. Het weer. Vanuit het mesten meer bewolking en in de loop van de avond regen.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 popping it, then she like the top, she popping like a boom boom. these models. Can't take it with you, nigga, that's my motto. Fuck it, I be on some baller shit. Fuck it, dogga don't call the bitch. Wasted, she done drunk all of it.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 Bring it ass back like a boom boom. Bring it ass back like a boom boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom. Bring it ass back like a boom boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom.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 Ja, dat klopt. Ja! Het antwoord op je vraag is ja. ja al die bitches weten hoe het gaat. Wow. Baat maar olo, zet maar dolle in je olo. Daarmee kill ik al die vlinders in je maag. Bad bitches weten hoe het gaat.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 Gotta follow what I'm feeling to discover where it's at. I need the memory in case it fades forever, just to be sure these last days are better. And if I have any enemies, then give me the strength to look the devil in the face and make it home safe.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 Crowded streets, but I'm all alone. I found no cure for the loneliness. I found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm Someone take me home. Mario Zandvoort. Mario, Mario Zandvoort. van Buren.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 Op 2 Ilias en Barrientos met So Serious. En deze week nog steeds op één. Pak op beetje al 4, eh, 5 weken op één. on met The Groovy Cat. Nou, die blaakjes hebben vorige week allemaal gedraaid in de mix gemaakt door DJ Mouse.